Sablikova. Marit, Marit Leenstra werd derde. In de algemeen klassement staat Sablikova nog op de eerste plaats. Ze heeft in de afsluitende 5 kilometer 2,67 seconden voorsprong op Wust. Het weer zonnige periode, blijft nagenoeg droog, temperatuur ongeveer 6 graden.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 You're all I need to find. So when the time is right, come to me sweetly, come to me. wat een heerlijke openingsplaat. Live in Dolphins Cry. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Goedemiddag en eh, ja, welkom bij Zondag in Kennemerland voor 9 januari 2011. Goedemiddag Aldo. Goedemorgen eh, middag. Eh, Goedemiddag, hoe is het met je? Ja, goed. Ja, goed. We kunnen er weer tegenaan de komende drie uur. Ja. Nou, wat kunt u verwachten van deze uitzending? Natuurlijk heel veel regionaal nieuws. Ehm, het weerbericht komt er zo meteen al aan. En eh, natuurlijk hebben wij Jaap, Jaap Koper, die je net ook hoorde. Die is snel naar de circuit nu gereisd. Omdat om drie uur gaan we, ja, gaan we beginnen met de nieuwjaarsraces natuurlijk. En daar hebben wij live verslag van. Dus dat komt helemaal goed. Dus dat eh, kan, ja, kan u verwachten. Natuurlijk ehm, veel muziek. Ik sta open voor, eh, ja, voor plaatjes. Stel dat u een plaatje wil horen op deze zondagmiddag. Kunt u het even laten horen op 023 573 1969. Dus 023 573 1969. Als u nou echt een, uh, ja, een heerlijk zondagsplaatje wil horen op de radio, dan kan dat. Dus bel even naar de studio. En voor de rest, ja, eh, blijf lekker luisteren. En u zult het allemaal wel, waar. ja, wel horen. Ja. En dit is John Legend en PDA, We Just Don't Care. Goedemiddag. Wat een platen. CeeLo Green en Fool For You. Hij staat op het, eh, ja, op het album eh, The Lady Killer. Dat is nieuw uitgebracht door CeeLo, CeeLo Green. Waar onder andere ook uh, Fuck You op staat en It's Okay. En ja, ik moet zeggen, deze nog niet uit single uit is gebracht, maar hij is goed hoor. Hey, ik weet niet of je het hebt gehoord, maar ehm, iedereen kan zich nu door nabestaanden laten kisten. Je laat de kisten door nabestaanden sinds kort kan dat, dankzij de Doe Het Zelf kist. Bedacht omdat de behoefte om zelf mede vorm te geven aan een uitvaart steeds meer toeneemt. Niet duur, ook bovendien. Maar die uh, Doe Het Zelf kist zich ook in elkaar knutsen door iemand met een aantal linkerhanden dat ruim boven het gemiddelde ligt... Het benodigde gereedschap ligt gelukkig al klaar op het kantoor van Broeking en Bokslag Uitvaartbegeleiding aan de lijn. Verderop staan de kartonnen verpakkingen eh, die zo uit de schappen van Ikea vandaan zou kunnen komen. Eh, de Billy Kisten, bijna one size fits all, Denk mede-eigenaar eh, Marie Brukking. Binnen is de kist 1,95 meter lang en 54 centimeter breed. Hij is 21 kilo zwaar en kan het zo'n 160 kilo aan. Ja, dat, vind ik, dat vind ik op zich wel uh, apart. Je gaat toch niet een, uh, een do-it-zelf kist. Alsof je naar de mm. Ikea komt. Ja, goedemiddag. Uh, ik zoek een, een mooie een do-it-zelf kist. Oh, en welke kleur wilt u? Nou, doe maar een mooie rode. Nou, nee, dat, kan, dat snap ik niet. Misschien voor een klusje man die altijd alles zelf deed. Maar... Kijk, je hebt iets over voor je nabestaanden. Koop dan een, gewoon een mooie kist, weet je wel. Van echt hout en... een berichtje over de herten. Eh, ziet u een dam uit buiten de Amsterdamse waterleiding duinen op een plaats die gevaar kan opleveren of overlast veroorzaakt, meld dit dan bij de politietelefoon 0900 8844 en bij een noodgeval 112. De politie registreert waar te zorgen voor overlast. Hiermee wordt aangetoond hoe vaak de herten zich buiten het terrein bevinden. De politie komt niet om een hert weg te jagen, de politie komt wel zo snel mogelijk om reden dat eh, eh, door het verkeer ernstig gewond is geraakt op gemeentelijk terrein uit zijn eh, Leiden te verlossen. Het aantal klachten over damherten en reeën neemt weer toe. De dieren lopen ook overdag in het dorp. Overal richten ze schade aan. In particuliere tuinen en geparkeerde auto's en in de gemeentelijke groenvoorzieningen. De overlast zal pas verminderen als een nieuw hek langs de duin is geplaatst of de dieren binnen de hekken worden weer voldoende voedsel vinden. Meld uw klacht bij de politie zodat de omvang van de overlast wordt geregistreerd. Binnen de gemeentegrens vinden soms verkeersongevallen plaats met reewild, damherten en reeën. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van deugdelijke herkwerken rond de Amsterdamse waterleiding Duinen. In dit gebied neemt de damhert eh, populatie toe en zoeken de dieren naar voedsel eh, buiten hun gebied. Zolang voor de toestroom van reewild vanuit de... Eh, uh, eh, AWD geen structurele oplossing is, zoeken de dieren buiten de hekken worden, eh, zullen de dieren buiten de hekken worden gesignaleerd en kunnen verkeersongevallen plaatsvinden als zij niet op tijd worden gevangen leed. De aanrijdingen gaan gepaard met veel menselijk leed en dierenleed. Lang niet altijd is een aangereden damhert of ree op slag dood. Vaak duurt het uren voor een dier aan zijn botbreuken, inwendige verwondingen of stress overlijdt. De gemeente Zandvoort wil, net als de gemeente Bloemendaal, hieruit eh, vanuit dierwelzijn en vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid een oplossing bieden. Het is bekend dat het niet mogelijk is om reewild op te lappen in een opvang of bij een dierenarts of iets dergelijks. Door de stress overlijdt deze dieren eh, daar alsnog toestemming aan een politiemedewerker eh, en zijn vervangers is een toestemming gegeven om op gronden die in eigendom van de gemeente zijn, aangereden wild uit zijn lijden te verlossen. Er moet zaken, eh, sprake zijn van een meldkamer van de politie melding. De medewerkers moeten zich ter eh, plaatse kunnen legitimeren. Het dode dier wordt altijd afgevoerd naar de destructie. Hekwerken Zuiderduin. Het plaatsen van hekwerken door de Zuiderduin is in volle gang.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 En als we het toch over Eelse de Lange hebben... Ze treedt namelijk op bij eh, Concert at Sea. Eelse Lange reist 18 juni af naar Zeeland voor een optreden Ed Concert Dat maakte Bluff uh, vrijdag bekend in de Voice of Holland, waar de groep een live optreden gaf. De Zeelse band organiseert het festival sinds 2006. Eerder werd ook al bekend dat zangeres Anouk als eerste dag van het festival afsluit. Bluff geeft traditiegetrouw het laatste optreden van het tweedaagse evenement. De organisatie eh, maakt later nog meer namen bekend. Vorig jaar kwamen onder andere Alden Clark, Guus Meeuwens en Carl Emerald langs. Concert vindt 17 eh, 18 juni plaats in Rennes. De kaartverkoop is al van start gegaan in februari februari gaan ook de dagkaarten in verkoop. En de top 2000 bereikt 11 miljoen Nederlanders. Eh, de top 2000 heeft tussen kerst en jaarwisseling 11 miljoen Nederlanders bereikt via radio, televisie en internet. Dat is een recordcijfer voor de jaarlijkse lijst van Radio 2. In 2009 eh, bereikte de top 2000 nog een half miljoen Nederlanders minder. Eh, met name het aantal luisteraars nam toe. Blijkt uit cijfers van onderzoekbureau Radio Call. Maar liefst 7,3 luisteraars stemden vorige maand af op Radio 2. Tegenover 6,6 miljoen in de voorgaande editie. Vooral het aantal jongeren 10 tot en met 34 jaar dat naar de Golden Oldies luisteren ligt opvallend hoog met 2,3 miljoen. Ook de website van eh, Top 2000 werd meer dan ooit bezocht. 1,1 miljoen mensen volgden de lijst via de website. Naar verschillende tv-programma's van de Top 2000 zoals Top 2000 Go keken ook nog eens 6,9 miljoen Nederlanders. De 12e editie van de Top 2000 ging op de eerste kerstdag van stad en eindig op Oudejaarsdag. Hotel California van de Eagles stond dit keer bovenaan de lijst. En dan kan je verzekeren, Hotel California komt eraan. Far East Movement um, heeft wel dit jaar echt een topjaar. Een uh, debuutsingle gemaakt van Like a G6. Tenminste hun eerste van een nieuwe album Free Wired.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 Samen met Ryan Tedder is dit Rocketeer. We gaan even verder met het eh, regionaal nieuws. We hebben een aantal berichten hebben we opgezocht. En eh, we beginnen met 52 eh, overtredingen bij snelheidscontrole op de zeeweg. Eh, dinsdagochtend 4 januari tussen 9 en 11 hebben politiemensen op snelheid gecontroleerd aan de zeeweg. Dit gebeurde zowel in de richting naar Haarlem als in de richting naar Zandvoort. Op deze weg geldt een maximaal, maximaal toest een snelheid van 80 km per uur. Van de ruim 80 passanten reden er 52 harder dan toegestaan. De hoge metersnelheid was 120 km per uur. Alle bestuurders die te hard hebben gereden en door agenten zijn geflitst... kunnen binnenkort een mooie bekeuring thuis verwachten. Eh, bij een frontale aanrijding op de Opaallaan in Hoofddorp is een automobilist bekneld geraakt in zijn auto. De brandweer is geruime tijd bezig geweest om het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden. De politie onderzoekt de toedracht van deze frontale aanrijding en of er mogelijk alcohol in het spel is. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis eh, vervoerd door de ambulancedienst. De oudste raakte zwaar beschadigd en zijn door een bedrijf, bergingsbedrijf afgevoerd. Politie houdt jonge man aan voor baldadigheid en rappen. Politie zag omstreeks vrijdagochtend rond half vijf tijdens surveillance op de Grote Markt in Haarlem drie jongens lopen die zeer luid aan het rappen waren. Zij werden aangesproken door de agenten om het geluid wat te temperen. Toen zij wat verder weg waren ging het volume weer omhoog en werd er gegild. De agenten zagen vervolgens een, een van de jongens een stoel van het terras van de horecagelegenheid omgooien. Toen de jongens die agenten zag zetten hun op het lopen. Na een korte achtervolging konden de agenten die, eh, de jongen op de burger wel aanhouden. Hij is overgebracht naar een politiebureau. Hij scoort de tijd en later met twee bekeuringen. Eh, de jongen kon zich ook niet legitimeren. Weer heen gezonden. En we sluiten af met het weerbericht. Vandaag wordt, wordt er met een westelijke stroming minder zachte eh, polaire lucht aangevoerd. Aanvankelijk waren er nog enkele wolkenvelden, maar inmiddels schijnt de zon flink en blijft het overal in de regio droog. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is over land matig en, en eh, zeekrachtig kracht 4 tot 6 en de temperatuur stijgt naar maximaal 6 graden. Vandaag en de komende nacht is het helder en bij een afnemende zuidwestelijke wind daalt de temperatuur flink naar waarde rond en, of iets onder het vriespunt. Morgen profiteren we van de rug van hoge druk boven Duitsland. De zon schijnt daardoor geregeld, maar er zijn ook enkele wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt in de middag maximaal 4 graden. De zuidelijke wind heeft gedurende de dag geleidelijk in kracht toe.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 Jasmine is een groot Nederlands talent. Ze is pas 19 jaar oud en heeft haar tweede single uitgebracht. En dit gaat echt wel het worden. Nederlands talent Jasmine en dit is Chemical Love. I cannot sleep I know hell you I know it's true when I'm thinking about Stuck in the middle, stuck in the middle I'm trying hard, but I can't see. I would have I should stay with you. I know it's wrong what I'm doing, but I don't wanna see it, don't wanna see it. You say that you feel so lonely. en op de toppen van je kunnen. Denk je soms opeens, je doet het niet voor hun, je doet het niet voor mij en zelfs niet voor jezelf. Je bent de zin voorbij, Wat jij. je alle kansen om het beste dat je in je had aan iedereen te laten zien, maar je doet het niet voor hun, doet het niet voor mij en zelfs niet voor jezelf. De nummer stond op het album Umoja. En dat, zijn, eh, dat album is gemaakt in eh, ja, de hele wereld eigenlijk. Dus ging in verschillende landen gingen ze langs. Bijvoorbeeld eh, het nummer Mens hebben ze opgenomen in Turkije met allemaal Turkse instrumenten. En dit Donker Hart is opgenomen in Ierland. Ik heb er hier over Bluff en donker hart. Eh, zometeen iets van de reddingsbrigade, want die zijn er echt behoorlijk ziek van. De mannen van de reddingsbrigade bloemendaal in het nieuwjaar was vrolijker begonnen. De vrijwilligers zijn zwaar aangeslagen door de beschuldiging in de media dat het materiaal niet zou deugen. Harder zou je niet kunnen raken. Zometeen een klein verslagje daarover. Maar nu eerst bij Zondag in Kennemerland. Boris en Leave It Alone. Been through so many phases, grew up in different places. I got these questions all the time. Yes, I do, yeah. About how to deal with changes and all this rearranging. It all keeps spinning in my mind. Yeah, yeah. But in the meantime, I keep searching for my true self. I need to find me some answers. Did I choose the right steps in my alive Cause there's so much more to learn I'd rather leave it alone But what about the past? Better leave it alone Haven't quite figured my life out yet Better leave it alone What am I supposed to do with this? Better leave it alone Is it the right thing to do? Just it all started back in the day when I was just a little boy trying to comprehend the fact things won't be the same again. And oh, it wasn't always easy to hide those tears away. Had to find the strength to let it go, let it go away. When my folks separated, I just couldn't take it. That's when I started to run away. Yes, I did. Too young and scared to face it. It all felt so outrageous. There was nothing left for me to say. Oh, but in the meantime, I keep thinking about the promises that we would always be number one. All my friends say that I should forget about it. Still got so much more to learn. I guess I leave it alone. my life out yet. Better leave it alone. What am I supposed to do with this? Better leave it alone. Is it the right thing to do? Just leave it alone. But what about my bed? Leave it alone. Haven't quite figured my life out yet. Better leave it alone. What am I supposed to do with this? Better leave it alone. Is it the right thing to do? Just veel te weinig van deze man. Het is al een tijd geleden dat hij een album heeft gebracht. Ik heb het hier over Boris. En dit is Leave It Alone. Ik zei net al, de reddingsbrigade is er eh, ja, ziek van. De mannen van de reddingsbrigade Bloemendaal zijn het nieuwe jaar wel eens vrolijker begonnen. De vrijwilligers zijn zwaar aangeslagen door de beschuldiging in de media dat hun materiaal niet zou deugen. Harder kun je ze niet raken. Nou heb ik een uh, filmpje slash geluidsfragment gevonden waar, waarbij ze uitleggen hoe, ja, hoe alles eruit ziet, hoe alles werkt. Luister eens. De reddingsbrigades reddingsbrigade zijn 90 eh, jaar actief, bijna 90 jaar actief langs de Nederlandse kust. Eh, alles is een heel groot leerproces geweest in de lopende jaren. Van een wedstrijdje en een t-shirtje zijn we overgestapt naar de volledige beschermde pakken. Wij als reddingsbrigade dragen de oranje pakken. En degene die ons, bij ons als gast aan boord zitten, die krijgen een geel pak aan met een eh, blauwe broek eraan. Wij hebben bewust voor deze kleurstelling gekozen omdat degene met een oranje pak zichzelf makkelijker zou kunnen redden uit de situatie van te water gaan en de gele pakken, dat zijn de mensen die even iets minder geoefend zijn. En die ook extra aandacht nodig hebben het moment dat ze overboord mochten vallen. Of zoals nu het laatst gebeurd is, dat er een volledige boot omgaat. Beide pakken zijn evenwijdig aan elkaar. Ze geven net zoveel drijfvermogen. Waterdoorlaatbaarheid is net zoveel. En wij kunnen net zo hard zwemmen in het gele pak als in het oranje pak. Daar zit helemaal geen verschil verder in. Deze pakken zijn niet voldoende qua drijfvermogen. daar hebben we nog zelfs redvesten, krijgt de personen krijgen redvesten om, die eh, samen met deze pakken gedragen worden. En de vesten die zijn zowel voor ons als voor uh, de gastopstappers. Doordat wij uh, gedeeltelijk door het water moeten lopen, hebben wij moeten kiezen voor semi-automatische vesten. Dat houdt in dat wij dus zelf de vest moeten activeren het moment dat wij in nood zijn of dat de persoon in kwestie in nood is. Er wordt een uitleg over gegeven terwijl de mensen een pak en het vest aantrekken. Wordt daar een uitleg over gegeven hoe de vesten functioneren. Zoals je ziet is het een heel klein compact model wat wij moeten dragen. En dat is puur omdat je je bewegingsvrijheid aan boord moet hebben. het moment dat het vest wordt geactiveerd, dan gaat de buitenzak die gaat volledig open. En dan is er een harnas is aanwezig die dan de long op zijn plaats houdt. En dit is eigenlijk de voorzijde van de long. Zit radarreflectie zit erin. Dit redvest is, eh, heeft een drijfvermogen van bijna 28 kilo. Dus het is in staat om een eh, goed volwassen persoon eh, in zee te kunnen dragen voor een langere periode. Wanneer dus het vest geactiveerd is, dan zie je dat dus ter alle tijden het harnas waar hij mee vast hebt gezeten, achter op de rug vast blijft zitten en de twee banden die zitten voor op de borstkast zit hij ermee. Hierdoor is het onmogelijk dat de longen eigenlijk van zijn plaats afkomen en verkeerd zouden kunnen dragen, draaien tijdens het, eh, proces dat de persoon in het water ligt. Al onze producten die zijn eh, getest en goedgekeurd voor de offshore en voor de reddingsbrigades. Eh, de pakken en, en de vesten die worden gebruikt in, in wedstrijdzeil, evenementen. En die voldoen eigenlijk aan alle, alle eisen die er verwacht worden van het materiaal. Uh, er werd nu gesuggereerd dat eh, de combinatie van pak en eh, redvest eigenlijk te over was. Wat voor ons een klein beetje vraagteken blijft is dat op dat moment zes personen te water zijn geraakt. Alle zes hebben eigenlijk een redvest geactiveerd. Dragen ook alle zes hetzelfde type pak. En de vier opvarenden die dus het gele vest aan of het gele pak aan hebben gehad, zijn er drie wel goed door de branding heen gekomen en eh, één persoon niet. Dus dat is natuurlijk wel heel erg vreemd als dus de combinatie niet, niet deugdelijk zou zijn of over zou zijn. Dan zou je op dat moment eh, natuurlijk zes slachtoffers hebben moeten hebben die feitelijk hetzelfde patroon zouden moeten geven wat, wat, wat, wat er nu gebeurd is. Eh, de zomermaanden dat wij eh, trainen en oefenen op zee, hebben wij ook dezelfde soort pakken aan. En er worden ook redvesten worden dan opengetrokken, omdat we op zoek gaan naar drenkelingen. En ja, die, draaien, die, die dragen eigenlijk dezelfde combinatie wat nu ook gedragen is. En voor tot heden zijn daar nooit verder geen problemen mee geweest. Dus we zijn in afwachting van eh, de fabrikant, uh, nog marinestukken en alles om te kijken wat nu eventueel de verdere oorzaak zou kunnen zijn geweest. Wel zijn in de boeken die door de reddingsbrigade Bond worden uitgegeven voor eh, opleiding. Daar staat dus in het moment dat je, je met je voeten de bodem kan raken of eventueel zou kunnen staan, dat dan de werkzaamheid van de redvesten eigenlijk er niet worden gedaan. Dus of dat nu ook een oorzaak is geweest dat uh, meneer Pieterson al heeft kunnen staan op de bodem. En zo door een golf verrast is achterin de, in de rug. Dat is en blijft voor ons natuurlijk ook de vraag. We gaan eh, nog testen met, met, met alles. En, en we hopen dat we daar een duidelijk antwoord over krijgen. Nou, ik denk na, na dit eh, geluidsfragment en filmpje kan je niet meer zeggen dat de reddingsgraad Bloemendaal slecht materieel heeft. Want het tegen. Want filmpjes ook te checken op haarlemsdagblad.nl. Zometeen zijn we terug met de tweede uur zondag in Kennemerland.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 Op advies van een psychiater had de politie hem gedwongen laten opnemen. Het is niet duidelijk hoe de man erin is geslaagd de brand te stichten in de kliniek te Tilburg. In Limburg zijn aanvullende maatregelen genomen in verband met het nog altijd stijgende waterpeil in de Maas. In de Roer is een aantal sluisdeuren gesloten om te voorkomen dat delen van Roermond onderlopen. Bij Itteren worden over een lengte van 200 meter demontabele kademuren neergezet en in andere plaatsen worden extra pompen geplaatst. Ook verder stroomafwaarts worden extra maatregelen genomen. Plan van het kabinet om een trainingsmissie naar Afghanistan te sturen stuit op veel weerstand bij de achterban van alle partijen. 70% van de Nederlanders is op dit moment tegen de voorgestelde missie, blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Bij de aanhang van geen enkele partij is er een meerderheid voor de missie. Het kabinet wil ruim 500 mannen Afghanistan sturen, onder meer voor het trainen van politiemensen. VVD en CDA zijn voor een meerderheid afhankelijk van de steun van oppositiepartijen, omdat gedoogpartner PVV tegen een nieuwe missie naar Afghanistan is. Ook de SP en de Partij van de Arbeid zijn tegen. GroenLinks, D66 en de ChristenUnie weten het nog niet. Uit de peiling van de Hond blijkt dat 77% van de achterban van GroenLinks tegen de missie is. Bij D66 ligt dat percentage op 59%. Op het Europees kampioenschap Allround Schaatsen in Italië heeft